1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Navigatieapparatuur in politieauto's. De navigatie valt uit, contact met de meldkamer is niet mogelijk... en voertuigen kunnen de weg niet op, schrijft de Amsterdamse politiechef Aalbersberg... in een brandbrief aan de landelijke politietop, waaruit het AD citeert. Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen onbruikbaar zijn. Agenten zouden hun eigen smartphone gebruiken om de weg te vinden of de meldkamer te bereiken. De Europese politieorganisatie Europol heeft fragmenten van foto's van kindermisbruik online gezet. De dienst hoopt zo te achterhalen wie de slachtoffers zijn. Op de fragmenten zijn geen kinderen te zien, maar voorwerpen zoals een plastic tas, een t-shirt of een boek. Europol hoopt dat bezoekers de spullen herkennen en dat daardoor duidelijk wordt waar de foto's zijn gemaakt. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat de VS zich niet zomaar kan terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens hem gaat het jaren duren voordat de Amerikanen af zijn van de verantwoordelijkheden die ze zijn aangegaan. President Trump heeft volgens verschillende bronnen besloten zich terug te trekken uit het akkoord. Het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Een Britse chirurg moet 15 jaar de cel in voor het uitvoeren van talloze overbodige operaties. De Brit is veroordeeld voor de onnodige behandeling van negen vrouwen en een man, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk boven de 250. Stelselmatig overdreef de arts het risico dat zijn patiënten liepen op het krijgen van kanker. In sommige gevallen zoog hij de diagnose volledig uit zijn duim. Het Nederlands elftal heeft het oefenduel tegen Marokko gewonnen. In Agadir werd het 2-1. Promes en Jansen scoorden voor Oranje. In de tweede helft kreeg Matthijs de Licht een rode kaart... vanwege een overtreding op een doorgebroken speler. Uit de vrije trap die daarop volgde scoorde Marokko het tegendoelpunt. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen.